1 uur. Gert Kluuk met het NOS-journaal. Het kabinet wil er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de Formule 1 Grand Prix volgend jaar in Zandvoort doorgaat, ondanks de stikstofuitspraak van de Raad van State. Dat zei minister Bruins in het tv-programma WNL op zondag. Er wordt volgens hem nog hard gewerkt aan de vergunningen. Hij zegt dat het fantastisch zou zijn als we volgend jaar op 3 mei vroem horen. Woensdag wordt een advies gepresenteerd om het stikstofprobleem aan te pakken. Mogelijk staat daarin dat de veestapel flink moet worden ingekrompen... en dat de maximumsnelheid omlaag moet. Op de Airborne begraafplaats in Oosterbeek is een herdenkingsdienst gehouden voor de militairen die in 1944 meededen aan de slag om Arnhem als onderdeel van operatie Market Garden. Net als gisteren op de Ginkelse Heide bij Ede was de belangstelling overweldigend. Op de Airborne begraafplaats liggen meer dan 1750 geallieerde militairen. Ze zijn herdacht door veteranen, familieleden en duizenden anderen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zegt dat Tanzania weigert gegevens te verstrekken over mogelijke ebola-gevallen. Daardoor wordt het moeilijker de ziekte te bestrijden. In het buurland Congo zijn in een jaar tijd ruim 2000 mensen aan de ziekte bezweken. Begin deze maand overleed een vrouw in Tanzania met symptomen van de ziekte. De regering zegt dat er nog geen bewezen gevallen van de ziekte zijn aangetroffen. Vlak voor een partijbijeenkomst in Brighton is er ruzie uitgebroken in de Labour-partij van Jeremy Corbyn. Tweede man, Tom Watson, heeft gezegd dat hij in de Europese Unie wil blijven, terwijl Corbyn zich nog op de vlakte houdt. Medestanders van Corbyn wilden een poging doen Watson te wippen, maar onder druk van partijprominenten zien ze daarvan af. Het weer. Eerst op veel plaatsen vrij zonnig. In de loop van de dag neemt van het zuiden uit de bewolking toe. Vanmiddag kan vooral in het zuiden een enkele regen- of onweersbui ontstaan. Het wordt 23 tot 27 graden. Vanavond en vannacht meer buien. Komende week koeler en wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is een ongeluk gebeurd. Tussen Hoevelaken en Barneveld is de vertraging 5 minuten.